een kaars in een bewusteloze vrouw duwde. De baas van Talpa zei eerder vandaag al dat Derksen daarmee een grens over is gegaan. Er werd gezegd dat Derksen gisteravond excuses zou aanbieden in de uitzending. Maar in plaats daarvan zei hij dit... Maar wat, wat is jouw gevoel nu dan? Ik kap. Je stopt. Nou, dan stoppen we allemaal. Dan is het klaar. dat hoeven jullie van mij niet te doen. Nee, maar dat is logisch, lijkt mij dan. Ja, maar ik heb, ik, ik heb het volkomen verpest voor mezelf. Ja. Overal alle relaties ben kwijt. Door één uitglijer. Ja. Nou, dan ga ik hier niet met plezier meer zitten. Yvonne Koldewijer van Juice Channel Live of Yvonne moet haar uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren. Dat heeft de rechter bepaald. Koldewijer had in een video beweerd dat de zangeres was afgevallen door illegale dieetpillen. Volgens Steenwijk klopte dat niet en daarom stapte ze naar de rechter. Het is al even geleden dat de stormen Dudley, Eunice en Franklin over ons land raasden. Maar in Zeeland zijn ze nog lang niet vergeten. Zeeuwen met stormschade moeten waarschijnlijk nog een half jaar wachten tot alles is hersteld. En volgens dit bouwbedrijf moet er nog veel gebeuren. Er zijn diverse wijken, ook als je goed een rondje heen kijkt eh, dat er nog stormschades hersteld moeten worden. Een dakpan rechtleggen of terugleggen, dat is vrij vlug gedaan. Alleen zoals u hier ziet, eh, missende muurafdekkers. Ja, daar zit hem toch eh, een stukje levertijd op de materialen. Het duurt ook allemaal langer door een tekort aan bouwmaterialen. En bouwbedrijven hebben het hartstikke druk. FC Emma kan vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen worden in de eerste divisie. Om er met de winst van door te gaan moeten ze minimaal gelijk spelen tegen FC Eindhoven. Volgens middenvelder Oussama El Aouzi zal het aan de focus niet liggen. Bij mij eh, zeker. Ik denk dat ik ook voor mijn team kan spreken. Eh, je wordt niet vaak kampioen in, in je leven. Dus eh, we zijn allemaal gebrand om vrijdag te winnen en de kampioenschap binnen te halen. Als ze niet winnen promoveert de club trouwens alsnog naar de eredivisie. Het weer droog, maar wel bewolkt. Maximaal 16 graden. Het weekend wordt het iets frisser. Kan morgen ook een buitje vallen, al laat de zon zich ook af en toe zien.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 Tussen Breeslanddijk en Wieringerwerf veroorzaakt dat 20 minuten tijdverlies. En het is erg druk eh, voor de boot naar Tessel de N250 bij de veerterminal in Den Helder. Vanaf Den Helder is de vertraging nu 25 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Over zondag wordt nog overlegd. Johan Derksen stopt per direct bij de SBS6-talkshow Vandaag in site. Ook de andere presentatoren, René van der Grijpen en Wilfred Gené... willen niet verder, zegt producent Talpa. Aanleiding is de kritiek op de lacherige sfeer... toen Derksen een misbruikverhaal opbiechte. Ziekenhuizen hebben moeite om de wachtlijsten weg te werken. Die zijn ontstaan door de coronacrisis. Er staan nog altijd zo'n 110.000 mensen extra op de wachtlijst voor een behandeling. En dat aantal is de afgelopen maand niet gedaald.